Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Zoetermeer wordt verdacht van het verspreiden van hele gewelddadige kinderporno. Volgens het Openbaar Ministerie was de man van 57 lid en beheerder van verschillende chatgroepen op Telegram waar hij de beelden deelde. Het OM zegt dat daar hele heftige dingen op waren te zien. Ja, wij hebben eh, hier wel van gezegd dat dit een buitencategorie is. We zien natuurlijk heel vaak heel heftig materiaal, eh, maar dit materiaal is zelfs voor onze heel ervaren uh, kinderporno-rechercheurs echt nou, weerzinwekkend geweest. De politie kwam de man op het spoor via een tip uit het buitenland en werd eind januari al opgepakt. Hij hoorde vandaag dat hij langer moet blijven zitten. Waarschijnlijk begint deze zomer de rechtszaak tegen hem. Loodgieter Ron uit Vlaardingen is waarschijnlijk ontsnapt aan weer een aanslag. Achter zijn huis zijn twee tieners opgepakt die daar rondliepen met zwaar vuurwerk. Het gaat om jongens van 15 en 16. De loodgieter wordt al maandenlang geteisterd door explosies bij zijn huis. Waarom juist hij het slachtoffer is van de reeks aanslagen weet hij niet. Bij de regionale omroep Rijnmond sprak hij deze week voor het eerst over de explosies. De reden zal echt zijn dat iemand die niet meer niet mag. In het begin dacht ik geld, jaloezie, uh, zoiets. Want sowieso geen brief, geen dreigbrief, niet afgepest. Helemaal niks niet. Had je een drugsdeal in Spanje? Ik, ben, nee, nooit, ik heb nog nooit een drugsdeal gedaan. De twee tieners zitten in beperking en kunnen alleen met hun advocaat praten. Demissionair staatssecretaris Van den Burg denkt dat er dit jaar op zijn minst een kleine 50.000 asielzoekers naar Nederland komen. Dat getal kan volgens hem oplopen tot bijna 79.000. In de cijfers zijn ook asielzoekers meegenomen die naar Nederland komen voor gezinshereniging en mensen die voor een tweede keer asiel aanvragen. De politie in Alkmaar gaat de komende tijd snitchen. Als agenten op stapavonden dronken minderjarigen tegenkomen, gaan ze hun ouders bellen. Ook als het midden in de nacht is. Het is een proef. Morgen begint de politie ermee. In Alkmaar zegt de politie tegen de Telegraaf dat ze de laatste jaren steeds meer bezopen jongeren zien... die nog niet oud genoeg zijn om te mogen drinken. Het weer dan nog. Vanmiddag is het vooral droog en er is kans op zon bij een graad of 16. Ja, en dan morgen stof die barbecue maar vast af. Meer zon, lekker droog en warm tussen de 21 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen, ook in onze regio. 80 kilometer file bij elkaar. Files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een half uur tussen Schiphol en Roelof 11 kilometer file daar. Een kwartier op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Dat is eh, voor de aansluiting met de A4 richting Den Haag bij knooppunt De Hoek. Een kwartiertje vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 staat de file. N208 Sassenheim-Velzen bij IJmuiden 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En de dijk Enkhuizen Lelystad. De N307 is in beide richtingen dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 voor het maken van een zogenoemde banga-lijst. De mannen worden verdacht van belediging, smaad en laster. Ook marineschip Karel Doorman gaat naar de Rode Zee. Daar gaat het schip meedoen aan de Europese operatie... tegen aanvallen van Houthis op de internationale scheepvaart. Brazilië heeft excuses aangeboden voor ruim 500 jaar onderdrukking van de inheemse bevolking. De excuses kwamen van de voorzitter van de amnestiecommissie. Ze ging live op tv door de knieën voor de leider van de inheemse bevolking. Het weer, de buien trekken weg en het klaart op.